Joris met het NOS-journaal. De republikeinse voorverkiezingen in Iowa zijn uitgelopen op een nek-aan-nek-race. Met bijna alle stemmen geteld blijkt dat zowel Rick Santorum als Mitt Romney op ongeveer een kwart van de stemmen is uitgekomen. Ze hebben allebei verklaard dat ze blij zijn met de uitslag en vertrouwen hebben in het vervolg van de presidentsrace. Ron Paul is derde geworden en Newt Gingrich vierde. De gouverneur van Texas, Rick Perry, die vijfde werd, beraadt zich op zijn kandidatuur. Iowa is de eerste staat waar de Republikeinen een voorverkiezing hebben gehouden. In de komende maanden volgen de andere 49 staten. De winnaar neemt het in november voor de Republikeinen op tegen president Obama. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister gezegd die de bijeenkomst leidde. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat. Wanneer is onduidelijk. In 2010 braken de Palestijnen het overleg af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De harde wind heeft gisteravond nog op enkele plaatsen tot problemen geleid. Zo rukte op het IJsselmeer reddingsboten uit omdat twee binnenvaartschepen water maakten. In Krimpen aan de IJssel weide een deel van het dak van de Molukse kerk af. Daar vielen geen gewonden. Nog altijd worden nergens ter wereld christenen zo hevig vervolgd als in Noord-Korea. Dat zegt de organisatie Open Doors, die elk jaar een ranglijst christenvervolging samenstelt. Noord-Korea houdt volgens Open Doors 50 tot 70.000 christenen gevangen in strafkampen, omdat ze weigeren de leiders van het land te aanbidden als goden. De andere landen in de top 10 zijn moslimlanden. Het weer. Vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt 9 graden. De wind is vrij krachtig en ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Shoot. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is bij Nieuwegein een vrachtwagen gekanteld.